De Amerikaanse beurswaakhond SEC kreeg Rajat Gupta in oktober al in een strafzaak veroordeeld tot twee jaar cel en 5 miljoen dollar boete. Een civiele zaak volgde, de schikking is daarvan nu het resultaat. Gupta mag ook nooit meer een leidinggevende functie bekleden bij een beursgenoteerde onderneming. Hij speelde informatie door aan een vriend, de baas van een hedgefonds. Het gaat om de grootste beursfraudezaak in de VS ooit. Het leger in Egypte heeft mogelijk een burgeroorlog afgewend. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry in Jordanië gezegd... na aanleiding van de afzetting twee weken geleden van president Morsi. Onder Morsi was de situatie chaotisch en gevaarlijk, zegt Kerry. Het oordeel van de Amerikanen is van belang voor Egypte... in verband met de Amerikaanse hulp aan het land. De Amerikaanse politie gebruikt kentekenregistratie om bewegingen van miljoenen Amerikaanse automobilisten bij te houden. De gegevens worden soms jarenlang bewaard. Dat zegt burgerrechtenorganisatie ACLU op basis van overheidsdocumenten. Officieel bedoeld voor het opsporen van criminelen gaat minder dan 1% van de gegevens over verdachten, zegt ACLU. Voor miljoenen Nederlanders dreigt opnieuw een korting op de pensioenen. Drie grote fondsen, waaronder ambtenarenfonds ABP, verwachten dat de pensioenuitkering opnieuw omlaag moet. Uit onderzoek van de NOS blijkt 49 van de 70 onderzochte fondsen de vereiste dekkingsgraad niet te zullen halen. Het Griekse parlement is akkoord gegaan met een wet die voorziet in het ontslag van 15.000 ambtenaren, leraren en politieagenten. De maatregelen zijn een voorwaarde voor de volgende 6,8 miljard euro noodsteun van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Buitenlandse journalisten die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un willen interviewen... moeten daarvoor 1 miljoen dollar betalen. Dat schrijft een Zuid-Koreaanse krant. Noord-Korea heeft een selecte groep westerse media uitgenodigd... op de dag waarop het land de wapenstilstand in de Koreaanse oorlog viert op 27 juli. Bronnen verwachten dat persagentschap AP, Omroep BBC of een Japans persbureau gaan betalen. Het weer, de temperatuur is rond de 13 graden en er ontstaat nevel en lokaal mist. Overdag is het vrij zonnig, het wordt dan maximaal 28 graden.